Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn nog twee mensen in de race om Boris Johnson op te volgen. Rishi Sunak en Liz Truss zijn dat. De twee zijn allebei bekenden op Downing Street. Sunak was minister en Truss is dat nog steeds. Begin september wil hun partij bekendmaken wie het wordt. Intussen nam Boris Johnson zelf vandaag afscheid in het Britse parlement. Mission largely accomplished. For now, I want to thank everybody here and Hasta la vista, baby. Thank you. Eh, zijn laatste woorden. Zie je later, zei Johnson. Hij lijkt dus niet van plan om de politiek vaarwel te zeggen. Boeren mogen vrijdag demonstreren op de laatste dag van de Vierdaagse in Nijmegen. Wel in kleinere vorm dan ze eigenlijk willen. Er mogen maximaal 50 mensen demonstreren en er mag één trekker mee. Deze boer is blij. We zijn eh, zeer verheugd dat uh, Brussel toch eindelijk door de knie is en de boeren toch de stad in mogen. We mogen demonstreren met ja, de allergrootste trekker die we maar kunnen vinden. Ja, dat wordt wel een jubel. De boeren wilden eerst met honderden trekkers naar de intocht komen. Er is een tweede Nederlander opgepakt voor de verdrinkingsdood van een man in Gent. Een man uit Goes van 23 heeft zichzelf bij de politie gemeld. Gisteren werd er ook al iemand uit Goes van 25 opgepakt. De twee zouden het slachtoffer zondag in het water hebben gegooid of geduwd. Bij de politie in Zandvoort heeft een vrouw zich gemeld... die daar gisteren op een spitssnuitdolfijn is geklommen. Het dier was bijna gestrand. Mensen duwden hem terug de zee in. Maar blijkbaar is er ook iemand op die spitssnuitdolfijn gaan zitten. Toen hij richting zee zwom pakte een vrouw haar momentje... en sloeg haar been eroverheen. De beelden staan op Dumpert. Hé, hey, doe eens even normaal. Hé, hey, doe ze even normaal, man. Dank me wel. Hé, hey, wat doe jij? Ja, de politie bekijkt of het strafbaar is. Het weer, veel bewolking. Vanavond en vannacht regent het van zuidwest naar noordoost. Het koelt af naar een graad of 17 vannacht. Morgen ook wolken en buien en 19 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door.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 Chérie, coucou, fais-moi hum hum Je veux le bifton, pas de bobo. Chérie, coco, fais ma faute de beaucoup. Appelle-moi Catalina, hein, mia. Mm. Hmm. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais. Mm. Appelle-moi hmm. Catalina, hein, mia. Mm. Hmm. Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule. Le bouquet est trop dans l'air, il est top toc. Est-ce que tu pourrais m'étonner? J'sais pas si t'es cop, en vrai me parle pas. Tout billet code code, de quand des capable yeah, yeah, yeah.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 You and I, pressure What you say? Oh, that you only meant well, well, cause you did. what you say? Mm, all for the it is. I was so wrong, wrong for so long, long. Only please myself. Girl, I was caught up in her lust when I don't really want no one else.